Dat zei hij voor de commissie De Wit. Volgens Wellink heeft hij zorgvuldig gehandeld en waren bij de overname door het bankentrio alle risico's geanalyseerd. Wellink vond het jammer dat hij niet rechtstreeks met de premier kon praten over de ontwikkelingen bij ABN AMRO. Op het stationsplein in Utrecht is gisteren een man door een bus aangereden. De deur sloot net voor zijn neus en het lukte hem niet om de aandacht van de chauffeur te trekken. En toen hij voor de bus ging staan, trok de chauffeur net op. De man werd naar achteren geduwd, greep de ruitenwisser en viel daarna op de grond. En raakte gewond aan zijn schouder en been. In de binnenstad van Groningen heeft brand gewoed in een pand waar studenten wonen. Het vuur brak uit op de bovenste verdieping. Een vrouw wordt vermist en twee bewoners liepen lichte verwonding op. De oorzaak van de brand is niet bekend. Autofabrikant Toyota heeft gezegd dat de remproblemen met de Prius veroorzaakt zijn door een softwarefout. En daardoor zitten het antiblokkeersysteem ABS en het gewone remsysteem elkaar in de weg. De fout is inmiddels hersteld, zegt Toyota. Voor de auto's die al rondrijden worden binnenkort maatregelen aangekondigd. Onduidelijk is of er auto's worden teruggeroepen. En een fotostudio heeft een boete gekregen voor misleidende werving van modellen. Fotosessie.com moet van de consumentenautoriteit 100.000 euro boete betalen. De studio benaderde jongeren via sites als Hives op een misleidende en agressieve manier. Zo werd de indruk gewekt dat de jongeren op een uiterlijk waren geselecteerd. En ook werd gedaan alsof het om een aanbieding met een beperkte geldigheid ging.